demonstratie georganiseerd. Ze zeggen dat premier Benkirane beloofde hervoert. De vakbonden eisen hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Koning Mohammed wist vorig jaar felle straatprotesten in zijn land te voorkomen door hervormingen aan te kondigen. Dat oogste internationaal veel lof, maar volgens critici waren de beloften grotendeels voor de bühne bedoeld.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 Was het moeilijk om te merken dat ik de zoen, jij me toeliet. in my veins I bring pain to my sweet grandfather's face In his resting place I make haste to learn I not waste everything my forefathers earned in tears For my culture everything my forefathers earned in tears for my culture.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 Politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Familielid ontdekte gisteravond dat er brand was geweest in een huisje achter een boerderij aan de Pauwweg in Oerlo. Het vuur was inmiddels uit. De hulpdiensten ontdekten even later in het huisje de twee lichamen, vermoedelijk van de bewoners. Omdat de boerderij wordt verbouwd, wonen ze tijdelijk in een gebouwtje achter de boerderij. Of de twee zijn gestikt door de rook of door het vuur zijn omgekomen, kan de politie nog niet zeggen. Op het station van Breda is een jongen onder een trein gekomen en overleden. Er was sprake van dat de jongen in de drukte van het perron was gevallen, maar de politie gaat er nu vanuit dat hij is gesprongen. Getuigen hebben tegen de politie gezegd dat de jongen had gezegd dat hij zichzelf iets wilde aandoen. Over zijn leeftijd en identiteit is niets bekendgemaakt. Tientallen jongeren waren getuigen Vanwege de dance tour in Breda was het erg druk op het station. Politie heeft slachtofferhulp ingeschakeld. Het station van Breda werd ontruimd en bleef een paar uur dicht. Onder meer voor het sporenonderzoek van de politie. In Den Haag is een bejaarde vrouw met haar auto het terras van een restaurant opgereden. Een man die op het terras zat raakte gewond aan zijn hoofd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.